Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de boot die eerder deze week voor de kust van Griekenland zonk... waren zeker 100 kinderen aan boord. Dat zegt een arts tegen de BBC. De kinderen zaten waarschijnlijk in het ruim. Er zijn inmiddels 78 doden gevonden, maar gevreesd wordt dat honderden mensen zijn omgekomen. Er wordt onderzocht waarom de kustwacht niet ingreep. Volgens deze expert staat in heel veel internationale afspraken dat ze dat wel hadden moeten doen. Die zegt dus heel duidelijk, als er een noodsituatie is, moet je ingrijpen. En je moet ze redden, maar ook inderdaad, je moet ze medische voorzieningen bieden. De kustwacht zegt dat de mensen op de boot geen hulp wilden. Negen mensen zijn opgepakt op verdenking van mensenhandel. In Canada zijn 15 mensen omgekomen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus. Volgens de politie zijn de slachtoffers oudere mensen die op weg waren naar een casino. De chauffeurs van beide voertuigen hebben het ongeluk overleefd en liggen in het ziekenhuis. Rotterdamse mbo-opleidingen mogen niet in de strafdossiers van hun studenten neuzen. Daar hadden ze om gevraagd om jongeren beter te kunnen begeleiden... nadat die in aanraking zijn geweest met de politie of justitie. Maar die informatie mag helemaal niet gedeeld worden volgens de wet, zegt burgemeester Abu Taleb. En er is ook weer gepraat in de Tweede Kamer over buitenlandse studenten in Nederland. Onderwijsminister Dijkgraaf wil dat er minder hierheen komen... want het onderwijs kan de aantallen niet meer aan. En er is ook al een flink kamertekort. Een van de maatregelen om dat te doen is om minder vakken in het Engels te geven. Dat zegt mijn collega Wilco Boom. Het gaat hier dus om maximaal een derde van de colleges in een opleiding... die nog in het Engels mogen zijn straks. En Dijkgraaf wil wel uitzonderingen toestaan... maar alleen in heel specifieke eh, situaties... Bijvoorbeeld als studenten heel veel talent voor een bepaald vak hebben. De maatregelen moeten vanaf het collegejaar 2025-26 ingaan. Maar daarvoor moet wel eerst nog een wetswijziging komen. En het weer nog, dat is eigenlijk een herhaling van gisteren, eergisteren en ook de dagen daarvoor.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 Listen in my mind, we're in between, in between. Lost at sea. Dream in my cap and rescue me. You know what I want, yeah, you know what I need. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds 1 juni is de gasprijs bijna verdubbeld. Van 23 euro naar ruim 40 euro per megawattuur. Dat komt door de grotere vraag uit China... en minder aanbod van gas uit Noorwegen. Ook de tarieven voor meerjarige energiecontracten zijn weer aan het stijgen. De Griekse autoriteiten hebben negen mensen aangehouden in verband met de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Meerdere cardiologen in het Bredaanse Amphia ziekenhuis hebben van leveranciers van medische hulpmiddelen meer betaald gekregen dan het toegestane maximum. Het gaat om vergoedingen die ze kregen voor advieswerk.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 Chico sing this song All the people are feeling they go Papa Chico, you're the sun Hold the children don't want the gun Papa Chico's playing his song All the people are turning around Papa Chico, move your eyes To discover's eating the ice Papa Chico, sing this song All the people are feeling they go ZFM.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 dancing in the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up da da da let's party, y'all. Party. Come, let's party.